Leave. Veel mensen die gewond raakten bij de brand in een kroeg in Zwitserland zijn er slecht aan toe. Zo liggen er volgens Zwitserse media alleen al in het ziekenhuis van Lausanne 21 mensen die meer dan 60% van hun lichaam hebben verbrand. Acht van hen zijn minderjarig. Bij de brand kwamen tijdens de jaarwisseling ongeveer 40 mensen om en raakten meer dan 100 mensen gewond. In Amsterdam Nieuw-West zijn gisteravond twee mensen doodgeschoten. Dat gebeurde op een brug in de buurt van het Piet Wiedijkpark. Een verslaggever van AT5 zegt dat er nog een traumahelikopter ter plaatse is gekomen om de slachtoffers te reanimeren, maar zonder succes. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel, dat wordt onderzocht door de politie. De nieuwe burgemeester van New York, Zoran Mamdani, wil de stad met lef gaan besturen. Dat zei hij kort nadat hij was ingezworen. Hij wil dat New York een voorbeeld voor de wereld wordt en bewijzen dat linkse politiek kan slagen. Mandani is met zijn 34 jaar een van de jongste burgemeesters van New York. Ook is hij de eerste burgemeester die moslim is. En Dick Advocaat stopt na het WK van dit jaar als voetbaltrainer. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Hij zorgde er als bondscoach van Curaçao voor... dat het eiland zich voor het eerst plaatste voor het WK. Of advocaat, die 78 is, ook echt stopt, is nog maar de vraag. Sinds hij in 2014 aan de slag ging bij AZ... zei hij steeds dat het zijn laatste klus als trainer was... waarna hij toch weer ergens opdook. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien met regen en sneeuw over het land. Die kunnen plaatselijk voor gladheid zorgen en daarom geldt code geel. Het wordt 2 graden in het binnenland tot 5 graden aan zee.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 we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. Yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving, love away, but. I these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and rare. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing, cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain will forgive and love away, but I want someone to love me. I need someone to needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams.